Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De parlementsverkiezingen werken met die centrumpartij. Premier Roy zal waarschijnlijk een coalitie vormen met kleinere partijen. Na de voetbalwedstrijd PSV-Ajax in Eindhoven zijn gisteravond bij het Philipsstadion rellen uitgebroken. Supporters keerden zich tegen de politie. De mobiele eenheid greep in. Drie ME'ers raakten gewond toen er met stenen werd gegooid. In het gedrang zouden ook een vrouw en een kind gewond zijn geraakt, maar de politie kan dat niet bevestigen. Zes supporters zijn aangehouden. Voor de wedstrijd waren ook al zes supporters gearresteerd. Vijf van hen hadden vuurwerk afgestoken en één plakte stickers op een politiewagen. De politie verwacht nog meer aanhoudingen te kunnen doen na het bekijken van de beelden van bewakingscamera's. Studentencomité's uit verschillende steden gaan woensdag een nationale actiedag houden voor meer inspraak. Dat hebben ze afgesproken in het Maagdenhuis in Amsterdam, dat sinds woensdagavond wordt bezet. Bij de vergadering waren zo'n 200 studenten uit Utrecht, Leiden, Rotterdam, Wageningen, Nijmegen en Groningen. Ze vinden dat het beleid van universiteitsbesturen te veel gebaseerd is op geld. Dan nog het weer. De komende uren eerst buien met kans op onweer en zware windstoten. Daarna klaart het op en daalt het kwik naar 2 tot 5 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met soms zon, maar er vallen ook een paar buien met kans op hagel.